Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de vastgoedtak van Schip sluist de geld door naar eigen rekening. Schiphol denkt dat het voor miljoenen benadeeld is... maar kan het niet hard maken omdat de administratie door de betrokkenen... bewust ondoorzichtig is gemaakt. Volgens NRC is er aangifte gedaan en lopen er rechtszaken. De Belgische justitie laat een terreuronderzoek doen naar de aanval op militairen gisteravond in Brussel. Een Belg van Somalische afkomst viel drie militairen aan met een mes, waarna een van de militairen hem doodschoot. Twee militairen raakten licht gewond. Justitie ziet de aanval als een poging tot terroristische moord. De dader riep Allahu Akbar en had een namaakvuurwapen en twee Korans bij zich. Vannacht is zijn huis doorzocht. De Belgische justitie wil niet zeggen wat dat heeft opgeleverd. Een lid van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie is uit de partij Forum voor Democratie gezet. De man had zich in maart aangeboden als vrijwilliger voor het organiseren van een verkiezingsbijeenkomst, zonder te vertellen dat hij banden had met de NVU. Hij speelde vervolgens mails en appjes door aan NVU-partijvoorzitter Kusters. En die gebruikte de informatie vervolgens in een interview om te beweren dat zijn partij samenwerkt met de partij van Thierry Baudet. Forum voor Democratie benadrukt dat de partij niet gediend is van banden van welke aard dan ook met de NVU. Bij het bereiken van de kust van Texas is de orkaan Harvey in kracht afgenomen. En het is nu een orkaan van categorie 2 in plaats van 3. Boven zee werden windsnelheden tot 250 km per uur gemeten. Nu is het 110 km per uur. Wel valt er veel regen, waardoor overstromingen onvermijdelijk zijn. Over schade is nu nog weinig te zeggen. Er wonen zo'n 6 miljoen mensen in het gebied in Texas waar Harvey overheen trekt. Het weer van tijd tot tijd zon, af en toe een bui en het wordt 21 tot 25 graden.